Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat berekend. In tijden van recessie zijn mensen minder tevreden met hun leven. Niet verrassend zijn mensen zonder baan ongelukkiger dan mensen met een baan. Maar ook mensen die wel werk hebben maken zich zorgen. Het planbureau verwacht daardoor meer zelfdodingen en pogingen daartoe. Dat er minder kinderen geboren worden komt volgens het SCP door de grotere bestaansonzekerheid. Als het aantal geboortes niet stijgt als het economisch weer beter gaat... kan dat op langere termijn gevolgen hebben voor het aantal werkenden... en daarmee voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, vreest het planbureau. Op Terschelling heeft iemand vermoedelijk een bom van het strand meegenomen. Het roestige voorwerp werd donderdag gevonden. De politie kon niet meteen vaststellen dat het een bom was, maar gaat er wel van uit. De plek op het strand werd direct afgezet met linten en de bom werd in het zand begraven. De politie zette ook een bord neer met een waarschuwing voor ontploffingsgevaar. Toen de explosieve opruimingsdienst op het strand kwam om de bom onschadelijk te maken, was alles verdwenen. Op het sportgala van NOC-NSF is wielrenster Marianne Vos opnieuw uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Vos won dit jaar onder meer voor de tweede keer de wereldtitel veldrijden. Sportman van het jaar werd turner Erpke Zonderland, die op het WK tweede werd op het onderdeel rekstok. Sportploeg van het jaar werden de estafette zwemsters die wereldkampioen werden op de 4 keer 100 meter vrij. Monique van der Vorst werd gekozen tot gehandicapte sporter van het jaar. Ze won onder meer zilver en brons op de WK Handcycling. Louis van Gaal werd door zijn collega's gekozen tot coach van het jaar. Hij leidde voetbalclub AZ afgelopen seizoen naar de landstitel. Het weer, vannacht temperatuur tussen min 1 en min 8 graden, plaatselijk mist. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking met tegen de ochtend kans op gladheid door sneeuw of natte sneeuw die zich overdag over het land verspreidt.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 getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no. can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained and she all in my world.